Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Het Syrische leger laat weten het vliegtuig in het Syrische luchtruim zal neerhalen. Het is een reactie op een Turkse aanval op Koerdische doelen in het noorden van Syrië. Turkse vliegtuigen die het luchtruim schenden... zullen met alle mogelijke middelen worden neergehaald... staat in de verklaring van het Syrische leger. Volgens het Turkse leger is het gebied dat werd aangevallen... onlangs ingenomen door terroristen die gelieerd zijn aan de PKK. Die pleegt geregeld aanslagen in Turkije. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor een levensgevaarlijke pil die als ecstasy wordt verkocht. De pil met een veel te hoog gehalte van de gevaarlijke stof PMMA is opgedoken bij een testlocatie. Het Trimbos Instituut is sneller met de waarschuwing gekomen dan normaal... vanwege het grote dancefestival Amsterdam Dance Events dat aan de gang is. Pieter van Vollenhoven pleit op Twitter voor een debat over een totaalverbod op vuurwerk. De oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid reageert op het onderscheppen van zo'n 40.000 kilo illegaal vuurwerk door de Duitse politie. De mortierbommen en cobra's waren bestemd voor de Nederlandse markt. Van Vollenhoven waarschuwt al jaren voor de toename van illegaal vuurwerk in Nederland. De republikeinse presidentskandidaat Donald Trump heeft na veel kritiek toch gezegd dat hij een duidelijke verkiezingsuitslag zal accepteren. Tijdens het debat met Hillary Clinton vannacht weigerde hij dat uit te spreken. Trump voegt er nu wel aan toe dat hij zich het recht voorbehoudt de uitslag aan te vechten als er geen overduidelijke winnaar is. Voetbal. Ajax heeft in het derde groepsduel in de Europa League de eerste punten verspeeld. De Amsterdammers speelden in Spanje gelijk tegen Celta de Vigo. Het werd 2-2. Het weer het wordt een koude nacht met minima van rond de 2 graden. Met lokaal misschien zelfs voorstaande grond. Ook kan er mist ontstaan die morgenochtend blijft hangen. In de middag steeds meer buien en het is dan 11 tot 14 graden. Dit was Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. terug bij Peaceful Radio Show 1199 hier op CFM Zandvoort. We gaan weer beginnen een uur lang met 15 werkjes uit de New muziekwereld. De eerste is van Ken Alexon en zijn nieuwe album Why. Nummer 2 is een album van eh, Jim Ottaway uit Australië. De playlist kan je vinden met allerlei info erbij op peacefulradio.info. 1199. Als je dat eh, zoekt, eh, intypt in de zoekmachine, komt hij er vanzelf uit. Ik zeg, ik wens je heel veel luisterplezier bij dit radioprogramma Peaceful Radio. walituma langu mkuu abantu ndo bebengituma langu abantu ndo ayangisalale abantu ndo sebengituma langu abantu ndo nasebe yangiluya abantu

Amen. Yeah. somebody my wigwam close to the water's edge, silent and still.